zou het als niet geloven. Hij neemt zijn een gun. Gaat van hem een lange plan. Ik had mijn leven gelijk naar ben. Gaat van hem een lange lol. Zijn hem ik wel een rol. Hij is een flikker. Hij is een bied. Maar dan moet hij zelf weten. Of weet je soms van niet. Jij moet zelf weten. nu wil vrijen Met Richard of met Piet Want alles moet ik kunnen Op mijn lang in de hoofd niet Iedereen moet zelf weten Op mijn Richard pak mijn niet Hij is een flikker Hij is een piet Maar dan moet hij zelf weten Of weet je soms van niet Men is een flikker In het jongensblad zitgelopen. Ik niks en ik kan. Jan van aan het plan. Ik ga met Lindy gelijk naar bed. Jan van Hemmel aan het lood. Zeg dat ik wel het Hij is een flikker. Maar dan moet niks aan het weten. Of vind je